NOS Journaal. De FNV pleit voor de invoering van een deeltijdpensioen om zo de hoge werkloosheid te bestrijden. De vakcentrale noemt dat een van de manieren om het beschikbare werk te verdelen, waarbij ouderen plaatsmaken voor jongeren. Het pleidooi voor een deeltijdpensioen wil de FNV op tafel leggen bij het komende overleg tussen bonden, werkgevers en kabinet. Eerder vandaag bleek uit cijfers van het CBS dat 7,5% van de beroepsbevolking zonder werk zit. Twee oud-medewerkers van de AIVD zijn in hoger beroep alsnog veroordeeld voor het lekken van staatsgeheimen naar de Telegraaf. Ze kregen celstraffen van 16 en 8 maanden. In 2010 waren de twee nog vrijgesproken. Volgens de rechter hebben de oud-AIVD'ers vertrouwelijke informatie doorgespeeld aan de Telegraaf. En dat bleek onder meer uit telefoontaps. Eerder vond de rechter de inzet van een telefoontap op een journalist buiten proportie. Vleesgroothandel Willy Celte in Os mag morgen weer open. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit legde de productie bij het vleesbedrijf vrijdag stil... omdat vermoed werd dat Celte paardenvlees mengde met rundvlees. Celte stapte daarop naar de rechter. Volgens zijn advocaat moet een partij vlees ter waarde van 2 ton vernietigd worden... als het bedrijf nog langer dicht blijft. De NVWA zegt dat de productie weer kan worden hervat als die ene partij apart wordt gehouden. De Zuid-Afrikaanse politieman die het onderzoek leidt in de zaak tegen Oscar Pistorius wordt vervangen. Vandaag weer duidelijk dat de politieman zelf wordt verdacht van poging tot moord. Hij beschoten in 2009 met twee agenten een busje dat een stopteken had genegeerd. De gehandicapte atleet Pistorius staat terecht voor de moord op zijn vriendin. Het weer, wolkenvelden. Vannacht gaat het licht tot matig vriezen. Morgen blijft het vrij koud winterweer met een aanhoudend schrale wind. Zon en bewolking wisselen elkaar af en het blijft vrijwel overal droog. In het weekend wordt de kans op sneeuw groter. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. De avondspits is minder druk dan gebruikelijk. Er staat 56 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt Eemnes en af het Bunschoten 6 kilometer. De A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad... voor de Koentunnel 4 kilometer. Na een aanrijding is de rechte reishok dicht. A13 Den Haag Rotterdam tussen Delft-Noord en knooppunt Kleinpolderplein 6 kilometer. A15 Europort richting Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein 4. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en knooppunt Debrechtseplein 4.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 wild. I was living like a wild child, trapped on a short leash, pro to police files. Don't forget what is already on your ass. Everything you standing out in the crowd. Oh, come, come, my day, come, come, let it fall down.